Voorafgaand aan de wedstrijd Topos Sparta in de eerste divisie werd een minuut stilte gehouden. Veel mensen droegen zwarte kleding en hadden een witte ballon bij zich. In het gemeentehuis van Os is een condoleanceregister geopend. Het gebouw is het hele weekend open, zodat mensen het register kunnen tekenen. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... heeft nog geen verklaring afgelegd, maar gaat dat wel doen... op het moment dat hij daar klaar voor is. Dat zegt een advocaat. B wil goed over de verklaring nadenken... zodat de advocaat niet van de rechtbank of het OM te horen krijgt... dat er iets in de verklaring tegenstrijdig is. Ook is de zaak 20 jaar oud en is het moeilijk om alles terug te halen... benadrukt de advocaat. De president van Tanzania heeft vier dagen van nationale rouw afgekondigd... vanwege de scheepsramp op het Victoriameer. Zeker 136 mensen kwamen om toen een overvolle veerboot kapseisde. De president zei op de staatstelevisie dat de verantwoordelijken voor de ramp zullen worden vervolgd. Er is een aantal mensen opgepakt, onder wie de kapitein. Die zou tijdens de ramp niet aan boord zijn geweest... en iemand anders hebben laten sturen die daar niet voor was opgeleid. In Zuid-Holland is de brandweer de hele avond en nacht bezig geweest... met de afhandeling van stormschade. Bomen zijn omgewaaid en borden en stijgers weggewaaid. In Zuiderwoude, iets boven Amsterdam, sloeg de bliksem in een huis... en daarna brak er brand uit. Overal zijn gisteren evenementen afgelast vanwege de storm. Ook het oefenen van parachutespringen voor de Market Garden herdenking ging niet door. Het weer, enkele bui vandaag. Ook staat er een matige tot vrij krachtige westenwind.